Op het Tahrirplein in Cairo schoten militair aan het begin van de nacht in de lucht om de betogers te verjagen, maar dat mislukte. Het lichaam van Zahra Barami, de Iraans-Nederlandse die vorige week in Iran werd opgehangen, is op een geheime plek begraven. De wereldomroep heeft dat via via vernomen van de dochter van Bahrami. Die kreeg te horen dat de begrafenis al was begonnen in een stad op 400 kilometer afstand van Teheran. Daardoor kon ze nooit meer op tijd bij de begrafenis van haar moeder zijn. Een vissersboot met aan boord 31 Noord-Koreanen is afgedreven naar Zuid-Koreaanse wateren. Het schip werd opgemerkt bij het betwiste eiland Yongpyong. Op het vasteland worden de opvarenden verhoord. Mogelijk zijn de Noord-Koreanen verdwaald in dichte mist. Juist morgen houden de twee Korea's militaire besprekingen... om de spanningen tussen de twee landen te verminderen. De Braziliaanse politie is samen met het leger acht sloppenwijken in Rio de Janeiro binnengevallen. Daarbij werden wapens, drugs en een aantal gestolen auto's en motoren gevonden... De inval was gericht tegen drugsbendes. Met de acties in Rio de Janeiro wil Brazilië de stad veiliger maken... in de aanloop naar het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. De Super Bowl, de finale van het American Football, is gewonnen door de Green Bay Packers. In Dallas, in Texas, versloegen ze de Pittsburgh Steelers met 31-25. het was voor het eerst in de geschiedenis dat de cheerleaders ontbraken bij het sportevenement van de VS. En dan het weer, vooral in het zuidoosten eerst enkele opklaringen. Vanmiddag overal bewolkt en zacht met maxima tussen 7 en 11 graden. De zuidwestenwind neemt dan de noord